Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet de positiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... hebben een principeakkoord bereikt over hervorming van de woningmarkt. Met een akkoord heeft het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer. Naar verluid wordt de maximale huurverhoging verlaagd van 9 naar 6,5 procent. De hypotheekregels voor starters worden versoepeld... en het btw-tarief voor onderhoud en verbouwingen gaat omlaag. Werkgevers in de bouw zetten hun personeel steeds meer onder druk, zegt vakbond FNV Bouw. Bouwvakkers, wegwerkers, stucadoors, meubelmakers, parketleggers en schilders wordt steeds vaker gevraagd om salaris, vakantiedagen en toeslagen in te leveren in verband met de crisis. FNV Bouw opent een meldpunt voor naleving van de bouw-CAO. Volgens de bond dreigen werkgevers met ontslag als het personeel niet akkoord gaat met verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. President Obama heeft in zijn jaarlijkse State of the Union gezegd dat het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan over een jaar is gehalveerd. Eind 2014 zal de hele missie zijn beëindigd. Verder ging de State of the Union vooral over de Amerikaanse economie en Obama's voorstellen om die te stimuleren. Hij vroeg het congres ook in te stemmen met strengere regels voor wapenbezit in de VS. De politie van Californië spreekt tegen dat het lichaam van de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner is gevonden. Dorner zou zich hebben verschanst in een berghut. Op Amerikaanse tv-zenders was te zien hoe het gebouw in brand stond. Daarna werd gemeld dat er een verkoold lijk was gevonden, maar volgens de politie klopt dat bericht niet. Voor de omsingeling van het huis was er een schietpartij die een agent het leven kostte. Een tweede agent raakte gewond. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zullen zeker 500 burgers aanwezig zijn. Dat zei voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer op Radio 1 in Met het oog op morgen. Het is volgens hem de bedoeling dat er een doorsnede van de Nederlandse bevolking aanwezig is. Elke provincie zal een aantal mensen selecteren. Het weer, overdag droog en enkele zonnige perioden, middagtemperatuur een rond of net boven nul. Dit was het... Dit is van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A4, daarna richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Battenverdorp 4 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voor Den Haag-Malieveld 5 kilometer. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij knooppunt Ippenburg 8 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Hilversum, 7 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Leusden file van 4 kilometer. En na een ongeluk is de N243 ook maar Horen in beide richtingen tussen Horen en de aansluiting met de A7 helemaal afgesloten.